Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De straffen voor ernstige misdragingen in het verkeer worden volgend jaar verhoogd. Ook de Eerste Kamer is akkoord met een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Daarin staat onder meer dat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van twee naar zes maanden cel gaat, ook als er geen letsel of schade is. En de maximale straf voor delicten als rijden onder invloed, doorrijden na een ongeluk en rijden zonder geldig rijbewijs worden verhoogd van drie maanden naar een jaar. Verschillende instanties hebben fouten gemaakt bij de uitzettingsprocedure van de Armeense asielkinderen Lily en Howick vorig jaar. De inspectie schrijft dat de instanties totaal geen regie over de zaak hadden. Uiteindelijk hebben de kinderen van staatssecretaris Harbers een verblijfsvergunning gekregen. Het Europees Hof van Justitie heeft Polen veroordeeld wegens discriminatie. Vrouwelijke aanklagers en rechters moeten in Polen volgens de wet met hun 60 met pensioen, terwijl mannen met 65 jaar pensioen krijgen. En op 19 november volgt een uitspraak over een nieuwe wet waardoor rechters kunnen worden ontslagen voor verkeerde uitspraken. Israël mag de regionale directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch het land uitzetten. Het heeft het Hoge Rechtshof daar bepaald. Volgens Israël steunt Omar Shakir een internationale beweging die de staat Israël wil boycotten vanwege de behandeling van de Palestijnen. Maar volgens Shakir is Israël erop uit om het werk van mensenrechtenactivisten aan banden te leggen. En het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 7 en 4 maanden... tegen twee mannen die nep vliegtickets verkochten. Ze zouden ruim 250 mensen hebben opgelicht... vooral met vluchten naar Turkije. Sommigen kwamen er pas op het vliegveld achter... dat ze een nepticket hadden gekregen. Het weer... Voorlopig regent het. Later vannacht trekt die regen weg. Morgen in het zuidoosten nog wat regen. Later overal een enkele bui. Blijft wisselend bewolkt en het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jurande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 125 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt Watergaasmeer en Diemen zijn twee rijstroken dicht. Daardoor is vastgelopen op de A10 de ring zelf tussen Amsterdam-Geuzenveld... en knooppunt Watergaasmeer een half uur vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Knopen de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging.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 This is Dance Radio. About to get busy, posse deep style. Now, you know what? I'm just wrecked, y'all something like this. Check it out so control. At first it's just a dream, cause Mr. Manager's making you seem sorta inferior, like you're a flop without him. Young plus dumb equals your pockets getting trimmed. Living in poverty, so you never had a dime. A dollar is a fortune, and 50 cent is even big time. Cause yo, you don't know what you're getting paid. Your pay's coming through the manager that you're afraid to ask a question. You take what he gives, satisfied with it, cause remember you just did. My father wants a copy of the contract, why? Don't you trust me? And if you don't, then why? So through the whole damn ride. Time after time telling your dad a bunch of lies. You forgot the contract again, pops pissed. Cause meanwhile, it was like a 50 page breach list. It only takes 10 to set it straight. The other 40 there to throw you off because he knows you can't wait to sign. He's choosing and you suck it. Skip the 40 pages, this is my signature, don't smudge it. Life in a spotlight, quite hot, got tight. Get a funny feeling, Mr. Manager ain't right. Yet to realize you're being taken for a stroll and you ride the road. Far from total control. Breaking your back, performing and recording hits credit is due and say it's getting what you're supposed to get. And you let it slip cause you're getting paid long dough. So you call it, but it was long dough. To keep you satisfied, it's his game. Happy with the picture, but you would do the picture in a frame. You don't sweat it cause you're thinking it's his cut. Isn't what he cut off for yours, now that's what. But time goes on, you learn why the clock turns. Here's what I want, give me the dough that I earned. Now it's time to stop and press him about the money. A smirk and a grin, oh, what you find something funny? Ha ha ha, yeah, it's been going on for a year. Before I shed a tear, I'll make you bleed while I cheer. Hip and parade, shoot at your feet and make you dance. One thing you don't do is play with a Harlem boy chance. Control. Yeah, you wanna play with a Harlem boy chance? You wanna play with a Harlem boy chance? Harlem boy chance is like his last chance getting out of the ghetto. Kicking for him, little brother. First impulse, get the tech nine and light him up like a Christmas tree. But then you being a tinny type see? So you play it calm and cool. Every dog has his day. What goes around moves. This is motivated. That means it's coming back around. Then Time to throw the duck in a dog pound. Let them have it. Rip them to shreds. Groups are gone. Shiny bald head turned red. Example. Remember the machine that could sample? You said you would give for me, but you never had a chance to. Or was it because I wasn't making enough money? Oh, it can pass. It can pass like a dummy. I know I was working, so somebody's getting the ends. They ain't in my pocket, so yo, they gotta be in his. Get the machete and cut it out like kids. Leaving with ripped jeans and sixless friends. Yeah, yeah, yeah. Tell them about it, little brother. This goes out to the brothers and sisters out there Who's trying to get somewhere, but you have no control. You got to have total control, brothers and sisters.